Jelle Visser met het NOS-journaal. De partij van de Surinaamse president Desi Bouterse wil dat een omstreden amnestiewet opnieuw wordt onderzocht. De NDP wil dat het Constitutioneel Hof toetst of de amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet. Eerder werd de amnestiewet verworpen en kon de strafzaak rond de decembermoorden verder. Desi Bouterse is vorig jaar door de krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Het beroep tegen het vonnis loopt nog. Volgens de advocaat van de nabestaanden van de decembermoorden... is het voorstel van de NDP opnieuw een poging om het proces tegen Bouterse te dwarsbomen. President Trump zegt verrast te zijn door de opmerkingen gisteren van viroloog Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur van de Amerikaanse regering, om de coronamaatregelen in de VS niet te snel te versoepelen. Volgens Fauci kan dat ernstige gevolgen hebben. Trump had de staten juist opgeroepen een einde te maken aan de lockdown... en de economie weer op gang te brengen. Volgens Trump zijn de opmerkingen van Fauci geen acceptabel antwoord op de crisis. Volgens minister Ollongren wordt er vanuit Rusland op Nederlandse sociale media onrust gestookt over het coronavirus. Ze schrijft aan de Tweede Kamer dat die berichten vooral gaan over de Europese verdeeldheid over de aanpak van het virus en dat West-Europese landen onderling niet solidair zijn. Olongren waarschuwt al langer voor Russische beïnvloeding. En de verloofde van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi roept fans van Newcastle United op om in opstand te komen tegen de overname van de club door de Saoedische kroonprins Bin Salman. In een open brief smeekt ze de fans van Newcastle om de Engelse club te beschermen tegen de omstreden kroonprins. Bin Salman wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op Khashoggi in oktober 2018 en tal van andere mensenrechten schendingen. En dan het weer. Het is droog en tussen de 2 en 5 graden. Morgen eerst veel zon, later ontstaan er stapelwolken, maar het blijft droog.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 La, la, la, Dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup. je bewegen met je culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo. Ben je papi chulo, chulo, chulo, chulo, chulo. je je papi chulo, culo, chulo, Me gusta tú, je draait wel goed, die bakka, oh, oh, oh.